Gert Kluk met het NOS Journaal. Islamitische staat is alleen maar sterker geworden sinds de Verenigde Staten doelen van de terreurgroep bombarderen. Dat heeft de Syrische president Assad gezegd in een interview met de Amerikaanse zender CBS. De stelling van de Amerikanen dat de IS de afgelopen maanden zwakker is geworden klopt volgens Assad niet. Hij zegt dat de IS er in Syrië elke maand zo'n duizend recruten bij krijgt. Daarnaast wordt de IS in steeds meer landen sterker, zegt Assad. De Franse oud-president Sarkozy zegt dat de Fransen het beleid van president Hollande massaal hebben afgewezen. De centrumrechtse UMP heeft de regionale verkiezingen van gisteren gewonnen. De socialistische PS van Hollande werd gehalveerd. Sarkozy zegt dat de tijd voor verandering is aangebroken. Premier Valls van de Socialistische Partij beloofde dat de regering zich nog meer gaat inzetten om de economie te stimuleren en de werkloosheid te verlagen. De drie verdachten van twee liquidaties in de staatsliedenbuurt in Amsterdam krijgen vandaag in de rechtbank te horen welke straf er tegen hen wordt geëist. Ze namen in december 2012 een auto onder vuur waarbij twee inzittenden om het leven kwamen. Het doelwit van de schietpartij wist te ontkomen. Tijdens hun vlucht schoten de daders met kalasjnikovs op motoragenten die met de schrik vrijkwamen. De harde wind heeft gistermiddag en gisteravond op verschillende plaatsen tot overlast geleid. Op Schiphol waren vluchten vertraagd en tussen Rotterdam en Breda reden minder treinen. Bomen en stijgers waaiden om en auto's raakten van de weg. De problemen waren, voor zover bekend, nergens ernstig. Op dit moment waarschuwt het KNMI alleen nog voor harde windstoten in de kustprovincies. Het weer, enkele buien, maar ook opklaringen. Het is ongeveer 5 graden. Overdag geregeld zon, er valt ook een enkele bui. De westelijke wind waait in de ochtend langs de kust hard tot stormachtig. En het wordt vanmiddag 8 tot 10 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het begint al behoorlijk druk te worden. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... daar kom je al in de file tussen Stroe en Hoevelaken... in totaal zo'n 9 kilometer. A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein... 7 kilometer. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort... tussen knooppunt Vaanplein en Hoogvliet 6 kilometer. A20 Gouden Hoek van Holland tussen Rotterdam-Prins Alexander... en Spaanse Polder 7 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A27 dan van Breda naar Utrecht tussen Knopend Gorkum en Lexmond 5 kilometer. En ook op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Knopen Lunette 2 kilometer door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Verder is er veel vertraging op de N57 Brouwersdam richting Rotterdam voor de aansluiting met de A15 5 kilometer.